Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Rusland heeft verspreid over Oekraïne luchtaanvallen uitgevoerd met raketten en drones. Ook de hoofdstad Kiev lag onder vuur, meldt de Oekraïnse luchtmacht. Volgens militaire bestuur van de stad kwamen de drones in golven... en probeerden luchtverdedigingseenheden ze af te weren. In verschillende delen van Kiev brak brand uit in woongebouwen. Over slachtoffers is niets bekend. De Russische aanvallen volgen op een grote droneaanval op Russische luchtmachtbasis afgelopen zondag... Daarbij werden volgens Oekraïne tientallen militaire vliegtuigen vernietigd of beschadigd. De Russische president Poetin noemde dat terreurdaden en kondigde aan met vergelding te komen. De Amerikaanse president Trump en zijn voormalig bondgenoot Elon Musk liggen op ramkoers. Musk nam vorige week afscheid als Trumps adviseur en levert sinds die tijd op X kritiek op de president. Trump noemt de techmiljardair irritant en doorgedraaid... en schrijft dat hij de contracten tussen de overheid en de bedrijven van Musk wil intrekken. Musk schreef dat Trump zonder hem de verkiezingen nooit had gewonnen. Hij zei ook dat zijn bedrijf SpaceX zou beginnen met het ontmantelen van de Dragon ruimtevaartuigen. Een paar uur later trok Musk zijn dreigement schijnbaar weer in... nadat iemand hem en Trump op X had geadviseerd om even af te koelen. Oudleider van D66, Alexander Pechtold, wordt de nieuwe burgemeester van Delft. De gemeenteraad heeft hem bij het kabinet voorgedragen. De 59-jarige Pechtold is in Delft geboren... Sinds 2019 is hij directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. En daarvoor was hij onder meer partijvoorzitter van D66... burgemeester van Wageningen, minister van Binnenlandse Zaken en partijleider. Het weer, een gebied met soms hevige regen... trekt van het zuidwesten naar het noordoosten over het land... en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend straks meest droog met af en toe zon. In de middag dan weer nieuwe buien... met in het oosten ook kans op onweer.